Op werken bij De marine.nl De theatertour van Direct. Als je vandaag kaarten wint, kun je de jongens ook nog eens persoonlijk ontmoeten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu. Kees, wat gebeurt hier nou, man? Mijn weekend... Mijn microfoon vliegt in de fik. Ja, jij zoekt het ook uit. Chaos hier. Cause you woke up in the morning with initiative to move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, you're holding back. The time has come to. Hey, come on, come on, come on. But you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. We think it's time you get up. Crunch time, I can sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger hoor. Dat je nou met kiespijn lachen, Gerard. Denk ik. Oh, ik kom een mail niet meer in. ik ook het even met eerlijkheid. Even... Maar dat kan je ook Marcel vinden dat je je mail niet denkt. Want je wordt tegenwoordig gek van die mail. Dus zal, ik even, zal ik vertellen wat er nou net gebeurd is? Ik heb dus het eerste uur van dit programma eh, voor de gein een wachtwoord genoemd. Iemand heeft mij eh, dus uh, weten te spammen. Ik kom dus ik kom mijn mail niet meer in. <laughs> Ah, wat een leuk werk hebben we toch. Hè? Derde laatste uur van Extra Weekend. Met de Chemical Brothers en Galvanize. Als iemand van de administratie en vooral de automatisering even deze kant op kan komen, dan hou ik mij aan. Vrijdagavond 9 uur. Ik denk dat je maandag half acht de eerste bent. Ja, ik geloof het ook, ja. Zo werkt het, hè? Het tot die tijd een spannend muziekje. De publieke omroep wat dat betreft goed, eh, ondertussen zit hier Rob Verlinden nog steeds bij ons. En het leuke is, hij zit mij allemaal dingen eh, over tuinieren te vertellen. En ik vertel hem net, en dat is toch een eh, klein geheim... dat is toch iets eh, wat ik eigenlijk voor moet houden. Ik word altijd heel rustig van tuinieren. Het kalmeert mij. Nou, dat is toch, maar dit is toch ook heerlijk? Ja, maar ik denk altijd van ja, dat is ook niet echt stoer om te zeggen. Maar aan de nou. andere kant, tuinieren is weer hip, toch? En tuinieren is ontzettend hip. En ik, ik moet je eerlijk vertellen dat ik, dat ik zelf daar eh, toch ook wel een beetje trots op ben. Want eh, ik ben twintig jaar geleden ermee begonnen het op tv te brengen. En daarvoor was het heel serieus werk. Het was een beetje de wollen sokkenachtig. Echt? En je moest een half tuinkebouwte figuur zijn. <laughs> en eh, ja, ik heb het toch een beetje op een wat volse manier gebracht. Waardoor iedereen het leuk mocht vinden. En dat, dat ja, dat is zich gaan ontwikkelen tot, eh, tot hip. En daar ben ik alleen maar blij om. Hm dit is dus hip. Dus mensen gaan weer eh, tuinieren, mensen gaan eh, weer... weer mensen tuinieren, dat wil je, dat wil je niet weten. Dat, eh, omdat tegenwoordig, ik, ik, propageer ook... tuinieren, je leest wel eens de omgeving moet je erbij trekken. dat, als je dus in de buurt van een bos woont, moet je dat hele bos zien. Nou, 80% van Nederland die woont in een rijtjeswoning... en wil je de omgeving erbij trekken, is de rijtjeswoning van je buren. Het is gewoon... De omgeving is vaak zo rot als het maar kan. Er staat geen groen van de gemeente. Het ziet er eigenlijk niet uit. De gemeente dus doet ook niks meer. Hè? Nou, nee, die doet ook niks meer. En wat moet je dus doen met een klein stukje grond. Dan moet je je eigen buitenkamer van maken. Dat kan met groen zijn, daar kan je in koken, daar kan je relaxen... daar kan je tegenwoordig een whirlpool in zitten. Het kan, oh. Ik moet heel hot spa zeggen, want anders krijg ik al die sponsors op mijn nek. Whirlpool, maar, oh, je kan tegenwoordig zelfs badderen in je tuin. Het is toch een geweldige plek. Ja, een vriend, van mij, een vriend, van mij, gaat dat gewoon doen, hè? Ja, dit moet het toch gewoon... Die, die, heeft een nieuw huis, die gaat gewoon een... Eh, de hele hot tub komt erachterin. Ja. Nou, ik weet al waar ik eh, in, december in lig volgend jaar. In de hot tub. In zijn hot-up. En dat is geweldig. Nee, maar eh, dat, dat, is, dat is dus een tuin. Een tuin is dus eh, waar eigenlijk uh, in gerelaxed kan worden. Waar je met planten bezig kan zijn. Waar je in kan koken. Waar je lekker in kan borrelen. Maar dat, klinkt nou een beetje alsof zeg maar, heel veel mensen ook zo'n tuin hebben. Maar de meeste Nederlanders hebben volgens mij nog tuinkabouters. Nee, en nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat is niet helemaal waar. Maar ook mensen die tuinkabouters hebben. Ik bedoel, als je dat leuk vindt, moet je dat doen. Ik zeg altijd mensen nee, maar jij verkoopt toch geen tuinkabouters? Nee, maar... Zegt, mag, ik, mag ik een tuinkabouter... Nee, nee, nee, maar wat ik wel bewonder is dat mensen die uh, in hun tuin zetten. Dat is wel lekker. Ja, omdat die mensen... die, zeggen? Wat ik wel bewonder in die mensen, is dat ze zichzelf zijn. Nee, maar tuinkabout. Ja, tuinkabouters. Ja, dat weet je. Ja, dat, ja, zegt hij leuk, hè? Maar ja, je, ja, je bewondert mensen Nou, die zijn wel hunzelf, want ze weten eigenlijk dat iedereen het vreselijk vindt. Maar ze zeggen, ik vind het gezellig, dus ze proppen die hele tuin vol. En heel veel mensen, die richten hun tuin in dat hun buren maar denken... wat hebben die smaak? Maar ze hebben het zelf ook uit een boekje. Dus wat dat er gaat, vind ik altijd mensen met tuinkabouters zijn wel zichzelf. Wat is de lelijkste <laughs> tuin die je ooit gezien hebt? Die je mocht ik, nee, ik vind nooit een tuin. Nou, jawel. Nee, je hebt toch een eigen mening, ik heb Een, ik heb, nou, ik ben een emotieontwerper, zeg ik altijd. Betekent dat dus ik, je hebt ons gehuild bij een tuin? Ik, eh, ik haal elke week, want die mensen die zijn er zo blij mee. Nee, maar ik ben iemand die, eh, die maakt een, een tuin die bij mensen past. Als je, mensen hebben vaak, als je een tuin gaat ontwerpen... die hebben onbewust stille wensen... wat ze zelf niet eens wisten dat ze mooi zouden vinden. Dus ik ga geen tuin in een boekje maken. Nee, dat, dat, dat begrijp ik. Maar ik ben zo benieuwd wat jij persoonlijk dan dan zeg maar echt heel lelijk vindt. Waar je echt van moet... Nou, dat heb ik niet zo snel hoor. Ik bedoel, ik heb, ik heb eens één keer gezegd van... Eh, wat vind je toppert van, <laughs> van Wansmaak? En toen zei ik in een interview het volk van Laaf. Dat had ik nooit moeten zeggen, want ik kreeg de halve Efteling over mij. Anton Pieck was daar... Eh, ja, ja. ja, ik kreeg ook van alles over me heen. En dat bedoelde ik eigenlijk niet zo. Alleen had je toen zo'n hele actie dat iedereen Laaf in die tuin ging zetten. Ik denk, jezus... Oh, laaf, maar, ik kan Maar weer. een hele hoop mensen vinden dat schijnbaar prachtig. Wie ben ik om dan zoiets te zeggen? Dus ik had dat nooit moeten zeggen. Dus bij deze voor al die mensen vandaar dat je ook uitkijkt met wat je zegt. Nou, omdat ik vind dat, dat... Als mensen dat leuk vinden, is het prima. En eh, wat ik er zelf van vind, dan moet ik maar lekker voor me houden. Ja, dat begrijp ik. Dat is wel een beetje politicus. Eh. Nee, maar dat, nou, ik, ik, maak toch ook tuinen voor mensen. Dus ik, ik kwets mensen ermee. Dus ik zeg, nou, dat vind ik echt lelijk. Nou, dat ga ik niet nou, Rob zeggen. maakt tuinen passende bij degene waar die is. Ja. En dat kan bij de ene een hele mooie tuin zijn... en bij de andere een tuin die past bij diegene. Mag ja. ik dan even dit kleine voorstelletje gebruiken? Wat voor tuin volgens jou erop past erbij? Gerard Ekdom. Nou, daar gaan we eh, hoor. nou, daar gaan we. Nou, ja, wat past bij hem? Ik weet natuurlijk nog niet zoveel van. Ik, ik weet niet hoe die leeft. Ik maar je ziet hem. Je, je, je, ziet, je weet hoe die doet nu al een uur tegen je. <laughs> Ja, ja, ja maar dat zegt helemaal niks. ik, heb, het is, eh, wat, wat, ik denk dat hij wel van een Bourgondische tuin houdt. Dat houdt in dat hij daar een, een, eh, een leuke praattafel wil hebben... waar je lekker ook af en toe kan huizen. Ja, dat is wel waar. En, ja, en ik denk dat er ook buiten gekookt gaat worden. En veel Barbecue. En sfeerverlichting. Hij snapt het. Hij haalt toch alleen maar af. Hè? Kook je zo, nou, nee, maar ja. Nou, je kan het ook laten brengen door de pizza maakt <laughs> gewoon niet uit. Maar in ieder geval wel een tuin waar je begonnen in kan leven. Klopt het een beetje? En, helemaal gelijk. en kleuren? kleuren? Zie je ook kleuren bij Gerrit? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het iemand is die eh, eh, eigenlijk, eh, eigenlijk meer houdt van, van, van groene sferen... waar af en toe een kleurtje in zit... maar die op een speciale manier wordt aangelicht. Want ik denk dat hij s'avonds geniet van zijn tuin. Hij heeft, heel, hij die man die kan gewoon door een uur met je door te brengen... kan hij gewoon je tuin analyseren. Kijk, nou, dat vind ik wel knap. Goed is dat, hè? Nee, maar dat, dat klinkt heel gek, maar dat, dat, dat, dat zie je inderdaad... als je met mensen praat, weet je waar ze van ze houden. Want een tuin is lifestyle. Dat wordt heel vaak vergeten. Dat een tuin is beleven, sfeer genieten. En het is niet alleen maar dat bloemetje plantje vind ik leuk. Het is gewoon het gegeven bij elkaar. En wat, eh, ik heb dus even wel leuk. Wat denk je bij mij? Eh? Nou, wat zou je denken van een kanabestuin? Ik denk dat dat wel bij je past. Wat voor Een hele mooie harsplanten erin. Dat past wel bij jou. Harsplanten? Ja, gewoon cannabisplanten. ik ben een ontzettende autoliefhebber. En hars en auto's, dat is mm, echt... dat is toch mooi echt, dat is ramt in je lak. En... Nou, ben jij gek, joh. ben je... echt troep. Ja, maar dat kan wel troep zijn, maar het staat wel mooi. Ik vind een eh, Exotische planten. Ik vind het fascinerende onthullingen die hier <laughs> plaatsvinden. ik, ik denk dat ik niet meer hetzelfde ben dan vandaag. Kijk. Ik ga meteen roze dingen in mijn tuin hangen. Ook, dat nog? <laughs> Nou, zo ver zijn we gegaan. die hangen er al. goed, maar kom een keer een, eh, een pizza eten in de tuin, eh, Rob. Doe ik, jongen. Neem meteen even een hark mee. <laughs> nee. Rob Verlind in de studio aan meteen sfeer straks eh, in het radioprogramma nog een mix van DJ Sandstorm. Oh ja, die hebben we ook nog, ja. Die man heeft zijn best gedaan. Weer acht platen in één mix. Met echt van alles en nog wat. Uit de jaren 90 zie ik dingen voorbij komen. Eh, ook van nog ouder, jaren 70 en zo. En we hebben straks ook nog de Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request, wat houdt het ook alweer in? Zal ik even een kleine samenvatting van geven? <laughs> De hele avond komen de platen binnen. In mijn mailbox niet meer, want die is juist opgegeven. <laughs> <laughs> en eh, dat doen we dan in één lijst kwakken. En straks dan eh, gaat mijn vinger erlangs en zeg jij stop. En daar waar mijn vinger stopt, die plaat gaan we dan draaien. Wat officieel allemaal zo. En dan wil je ook nog, en ik zal kijken wat ik voor je kan doen, t-shirt. En, en, wat is het woord dat scoort? Uh, in dat twee seconden? We, oh, dat gaan we straks ook nog doen. zo kun je het ook uitleggen.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 Hm? Maakt het even minder stoer, maar wel zo leuk. Good Things End uit Nederland met op eh, drums. Cyril oh. op gitaar. <laughs> Dan doe je even de drums. Op drums, Cyril. Iwan op gitaar. Dave op bas. En Colette op zang. En op triangel? Uh, Gerard Ekdom, bij oh. deze dan ook oh, waar van akte. Eh, eh, je zit nog bij ons in de studio, Rob. ik zit nog steeds een nootje te eten. Ik kan nog steeds een nootje wie zit er toch? En ik maar denken dat die catering echt te goed was bij tv. Maar het is allemaal gelogen, want je eet echt de hele voorraad noten op. Nou ja, ik ben net met mijn werk klaar. Zeg, je denkt nog niet dat ik nog gegeten heb. we hebben wel wat klachten gehad over die nootjes. Nou, nou ja, zijn ze oud? Nee, de oh. mensen die, die eerst irriteren zich aan jou die <laughs> nootjes eet op de zender. Zo, ik ben je dat nou? Ja, zat iemand net eh, in de tuin en die denkt, nou, ik krijg nou wat. Nou goed, maakt allemaal niet uit. er komen, ook, er komen hele leuke uh, vragen binnen. Oh. Hebben we vragen van Zullen we de vragen doen? Oh, leuk, ja. Ja, de vragen van luisteraars. Even, even een klein... En, weet je, ik heb er een muziekje bij gevonden. Ja. <laughs> Oh nee. Ja, kom oh, Natuurlijk, oh, Rob zit hier, daar moeten we het over hebben. Maar weet je, weet je waar dit muziekje vandaan komt? Nee, vertel het nou eens. Weet je, dan, nee, dat is, iedereen denkt dat dit muziekje speciaal gecomponeerd is voor eigen huis en tuin. Dat is helemaal niet waar. Maar op een gegeven moment wilden we, dat was het eerste jaar... wilden we een lullig muziekje hebben onder de fiets van Nico. Nou, dat is gelukt. Ja, nee, maar het was 2 voor 12 en dat was... Eh, het was, eh, ze wisten eigenlijk niet precies wat het moest zijn. Toen zei de regisseur, die pakte op een gegeven moment eh, de cd van Help de Dokter Verzuip... die er stond, eh, was. En daar stond dit, muziekje op wat nog nooit gedraaid was. Hij behaalt hem eraf. Hij zegt, zullen we dat er maar onder zetten? Nou, <laughs> dat is het geworden. En ik geloof dat dit nog bekender is als de lieder van Eigen tuin. ik zou niet weten hoe die gaat. Nee, ik Kijk, zie je wel. Kun je, maar, kun je even doen? Ik weet hem ook niet meer. en, nou. en de, de lieder van de tuinruimers? Eh, de lieder van de tuinruimers. We hebben eigenlijk geen lieden meer. Die hadden we vorig jaar. Maar die lieden hebben we eruit gegooid. We zitten nou geramd in één keer in het programma. We beginnen met één. Toch maar even de vraag van luisteraars. ik moet wel even wat zeggen over de tuinruimers. Want er gaat dit weekend iets oh. bijzonders gebeuren. wat dan? Wij worden dit weekend een avondprogramma. SBS is eh, zo blij met het programma dat aanstaande zondag om 7 uur... dat is onze nieuwe uitzendtijdstip op de zondag. We zijn er zaterdags om 5 uur en zondagavond om 7 Oh, je blijft zaterdag op 5 uur. Ja, we blijven... Want ik vind dat namelijk het ideale moment Daarvoor hebben we ook twee momenten. Maar bij de, op zondagavond vind ik ook een hele eer... dat we om 7 uur op eh, toch wel een beetje primetime uh, dit programma mogen ja. Precies. 20 jaar televisie is het gelukkig gelukt. niet te geloven, <laughs> eindelijk. Hè? Eindelijk, eindelijk. Zolang blijft zitten, komt het goed. Ach ja, hoe til je nou goed een wietplant? oh, vraag binnengekomen is. Hoe tel je nou goed een wietplant? Ja, hoe doe je dat? Jezus jongens, dat ik dit moest... Ik zou je eens een grap vertellen. Want die mensen willen dat misschien wel weten. Ik had eh, allerlei eh, mensen om mij die ze wel kweekt. Hè. Die zeiden, achter weet je de ballen van. ik denk, nou, weet je wat ik ga doen? Ik vraag een bekende van mij, want dat is met veredelen... want daarom heeft Nederland de beste wietplanten. Dat is door het veredelen. Dan zoek je eigenlijk eh, al die stoffen die je dus eigenlijk wil hebben... tot in het optimale. Nou, Nederlanders zijn er uitstekend in. Want daarom hebben we de beste rassen, want dat zijn allemaal rassen. en ik ken verstand van van, dat gaat dus ik kende iemand, En ik kende iemand die had dus een, een dwergsoort, eh, een dwergras gekweekt. En die zegt, ik geef jou eens een plantje. Die heb ik in een pot gezet. Ik zei, het hele plantje was een meter hoog. Maar ik geloof dat ik het hele dorp al haai kon krijgen van dat ene plantje. <laughs> en die stond gewoon ik werk altijd met potgrond en die stond gewoon in een pot met potgrond. Zie je, dat is het geheim. Dat is geheim, potgrond. mijn potgrond. Maar het ras was dus supergoed, hè? Oké. Hey, ik heb echt te veel gezegd op de radio. nou, nee, helemaal niet. Zeg niet. Heb je meegeschreven, Paul? Of niet? Nou, ik wist al een beetje hoe het ging. En uh, oh. vraag. <laughs> Wat voor autoradio rijden? Want we hebben het over arme sloeber gehad, eh, geld en in zo. In wat voor autoradio rijden? Nee, in wat... Zei ik dat? <laughs> ja, ik nou, het, <laughs> oh. echt? Ik hoor dat jij een autofreak bent. Ja. En ik zou je vertellen, ik ben dat ook eigenlijk wel een beetje. Ah, maar, maar ik, ben, uh, ik ben ergens toch ook weer een krent, want ik wil altijd een leuke auto. Voor, voor weinig. voor, weinig. Voor oh, dan vind ik het ook leuk om een beetje te gokken. Ik blijf, wat denk je? Gokken. Wat ik nu heb. Ja, ik denk dat je een praktische auto rijdt, want dan moet, er, moet er wel in kunnen. Dan moet zeg maar een beetje... Uh... Nou, tegen hoor. Ja, hm? ja? Dan kan, ja, ik kan een Anders struiken goeie eruit. Heb je niet gekeken? ik, zou je, nee, ik, heb, ik zou je vertellen, ik heb altijd... Eh, ik heb natuurlijk heel veel auto's door mijn bedrijf. Ik heb altijd snelle auto's gereden voor weinig. Ik heb er drie BMW's gehad en ik vond dat je zoveel geld betaalt... voor de letters BMW, daar ben ik helemaal niet goed van. Toen heb ik een, eh, daarna uit Nijt een Amerikaanse Ford Cougar genomen. Ik had meer bekijken zoals iemand met een Porsche. Toen heb ik een Ford Mustang cabrio genomen. Splinternieuwe uit Amerika. En toen dit jaar heb ik een auto genomen. En dat komt omdat ik voor eh, dat merk een mooie tuin heb eh, ontworpen. Ah, denk, ja, kijk, zo werkt Dus ik denk, dan moet ik dit jaar maar een beetje... ja, toch weer wat anders doen. Een Kia Picanto. Nee. Oh. En eh, Peugeot Cabrio. Echt waar, zo'n drie nul eh, dingen. Ja, ja, ja, maar wel met alle toeters en Maar Mag ik even ingrijpen hier? Ja? Ik weet niet van auto's. Nee, maar oh. wij wel. Nee, dat, ik zag helemaal, die, die, grijs is van jou. Ja, ik moet hem aanduwen. Dat is die Kia, hè? Ik ben met de kruiwagen. En dan, en dan krijgen we al die verhalen over auto's. Ik, ik, ah, wel leuk, niks mee. Echt wel leuk, joh. Wel leuk, joh. als dat ding rijdt en er zit een goede radio in, vind ik het lang best. Nou, ja, er moet ook een goede radio in zitten. Maar ik zei vertellen, het is toch wel leuk, hoor. Ja, ik vind het ook wel leuk. Wat is het hardste dat je ooit gereden hebt? Gaan we niet eh, ik, vertellen. Ik, nou, je kan beter, ik, ik kan beter zeggen hoeveel ongeluk heb je gehad. Ik heb vroeger heel veel ongeluk. Echt waar? Ja, ik, Eigen schuld? Ik heb één, dat is het allerergste. Ik had een, eh, nieuwe Scorpio besteld. Heb ik zeven maanden op moeten wachten. Laat zijn me lullen. Ja, En die werd afgeleverd en na anderhalf uur deed ik hem totaal los. Ik nou. heb zitten huilen als een kleine jongen. Dat kan ik me voorstellen, ja. En, en 0 tot 100, hoe gaat, hoe snel is die eh, show van je? Nou, ik ben wat milder geworden. Ik rij niet zo vreselijk hard meer. Ik, ik weet het echt niet. Hij scheurt wel, hoor. En, en kun je... 180 k? hij wil. Wanneer, wanneer trok je de laatste een de 180 pk versie heb je. Ja. Oh, leuk En meneer eh, Gerard. Oh, ja, ik was al even aan de koffie, sorry. <laughs> nou, wij, wij hadden het echt, eh, echt uitwisselen over auto's. <laughs> Kunnen we, kunnen we iets doen? We gaan het vragen. Op mijn interesse, we hebben DJ Sandstorm. Iets ander mannelijks. 3FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Er hangt aan de lijn Mr. DJ Sandstorm himself. Goedenavond, goedenavond. Hey. Hallo. Het is, het is hem echt, hoor je? Ja. Het is hem echt. Eh, wat heb je voor ons in elkaar gesleuteld vanavond? Nou, in vijf minuten uh, acht tracks met een hoop eh, R&B, soul en hip-hop. Zal ik even een rundown doen? Ja, dat is goed. U gaat horen in de goede volgorde. Monsters, Space Jam, Hit 'em High, Jackson 5, I Want You Back, Harry B, Rakim and I Know You Got Soul, Snow Informer, JLO, Jenny from the Block, Blue Boy Remember Me, Whistle Just Buggin, en Destiny's Child Bugaboo. En dan nog één vraag. DJ Sandstorm, goedenavond trouwens. Hallo. <laughs> Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Uh, gemiddeld is dat ongeveer zo'n 6 eh, à 7 uur. Wat? Vijf minuten mix is ongeveer zes uur werk. Paul, zullen we er voor één keer niet doorheen praten dan? <laughs> Dat is misschien een goed idee. Okay. Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio. DJ Sensor. lane like it's only three seconds to score to win the game. Came to bring the ultimate pain up on the brain, untamed. You won't like it when I change and do a type strange. Make low maniacal, monster in the game. And I got my eye on you. Dead shot aim, as free throws keep coming down like rain. You feeling me, I'm feeling you. I hit him, I hit him, I hit him. a strong rhyme step two. how many you just slept through. Time's up. Sorry I kept thinking of this. You keep repeating The rhyme from the microphone solo, by the radio and on the dial soon. As you hear it, pump up the volume. You know, say that I'm a stormy, I got glam. I like you bum bum down. Take the man that that I'm a stormy, stab somebody in. I like you bum bum down. Informer no say that I'm a stormy, I go glam. I like you boom boom down. Take the man that say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like you boom boom down. These are them who come in and they blow down my door. When it come through through my window So they put me in the back the car at the station From that point on I reach my destination Where the destination region out of east attention Where the look down my pants, look up my bottom So informer, you know say that I'm a snowman, I go glam I like you boom boom Demanda si si dönmez no stop Somewhere down the lane I you going right now Why would Why would Why would from.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 Monster Space Jam, Hit 'em High. Jackson 5, I Want You Back. Eric B, Rakim, Yeah, I Know You Got Soul. Snow farmer. Jennifer Lopez, Jenny van der block. Blue Boy, Remember Me. Whistle, Just Bug It en Destiny's Child, Bugaboo. <laughs> Het is eh, rap Rapdom Weekend hadden we ervan gemaakt, hè? Eh, ja, gewoon vrijdagavond. Rapdom Weekend, ja. Ik Rob, ja, ik vond het ontzettend te gek dat je hier was vanavond. Nou, ik vond het ook heel leuk om te doen. En eh, eh, laten we nog eens een keer afspreken. Maar dan over auto's. Sorry. Heel goed, hè? Wat <laughs> gebeurt ja, hier? Over auto's? <laughs> Wat gebeurt hier? <laughs> Over auto's? Oh, oh, zullen we dan een keer afspreken over tuinen? Eh, ook goed, maar je had me toch al uitgenodigd. Ja, dus dat maakt niet uit. Oh, dan zit je tegen mij te zeggen dat ik uitnodig. Een rozeetje in die achtertuin. Hè? Onder de boom. Helemaal mooi. Helemaal leuk. Helemaal goed. Neem mijn vrouw mee. Nog voor één keer. Is het vanaf dit weekend al op 5 uur zaterdagmiddag, 7 uur zondagavond? Ja, dit weekend de tuinruimers bij SBSS. Rob, daar te zien. Dankjewel voor je Oké, niks te danken. Hey, jongens, succes met alles. En kom nog eens langs. Nou, en, natuurlijk. En ook succes met de planten die je moet kweken. Mannen, jij hebt allemaal wiet. Uh, <laughs> <laughs> Het wordt een weekend eh, from hell hier bij uh, Huizen Rabbering. <laughs> Nee, ik blauw helemaal Het is dan straks de vrouw thuis komt. Die lucht! Ja, sorry. Ik zit net even met een bol om te spitten met mijn zippo hier. Nou, eh, Volgens mij hadden wij nog twee dingetjes te doen in dit programma. Die, 25 minuten die er nog zijn. Ja, we gaan zo meteen een spel spelen in dit programma. En dat is Woord dat scoort. We hebben een fragment gepakt uit een niet nader te noemen televisieprogramma van de afgelopen week. Maar bij nader inzien van het afgelopen jaar. En daar hebben we een woord uit weggepiept. En ehm, ja, wat is dat woord? Het wil woord je, wil, je al, eh, wil je hem al horen? Heb je hem klaarstaan? Ik heb alweer gevoeld nou, dat we een pauper zit komen, maar... Ehm, dit is de zin waar het om gaat. Hé, hey, Riek, jij, zou ons toch leren... Ja. Is het ja, nou-, nou, ga je mee dan? Het is gewoon een soort eh, Sesamstraat special dat we hier aan het doen zijn vanavond. Hè? <laughs> wel dat meneer Aart in de, de voicelift zit. Zullen we nog één keertje Ja, nog één keer. Dan ge een klein beetje wat weg namelijk. Oh ja? Oh. Hé, nou. hey, Riek, jij, zou ons toch leren... Ja. nou ga je mee dan? Ga je mee dan? Ja. Ja, ja. Nou ja, dat is volgens mij wel te doen. Wietplantage. Je zou ons nog leren. Je <laughs> zou ons nog leren. Mhm. En dan? En dan. Als jij weet wat het is, bel ons dan als een achterlijke. Op 0909-1336. Mail mij niet, want ik kan mijn eh, account niet in. Gerard, zou je misschien even willen vertellen wat er te winnen valt? Anders dan... Eh, wat valt ons te winnen? We hebben fantastische prijzen. Bestaan uit een eh, cd met een met een boekje erin. <laughs> en op de achterkant wat voor liedjes erop staan. <laughs> Eh, eh, daarover uh, daarover vast meer. ja, ja. ja. drum. volgens mij gaat hij ook zo naar de wc. Volgens mij zit hij ook zo op het toilet. <laughs> Het is echt prachtig op zien. Je zou wat dat betreft de webcam moeten checken. Het is allemaal live. Gerard Ekdom die live meedrumt met Nelly Furtado en All Good Things Come To An End. Ja. Het is echt een, even een klein applausje wat dat ah, betreft. Nee, ik vind dat, ik vind dat je dat echt ontzettend goed doet. Oké het is uh, Rapdom weekend hier op ja. 3FM. Maar dat drumstel staat er nou eenmaal, dus ik denk, ja, sorry hoor. Moet, eh, thuis mag het niet, weet je wel. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dag Harry. Het is eh, een, een spel. Hoe heet dit spelletje nou ook alweer? Uh, we hebben dat opgeschreven. het woord oh, dat scoort. Het woord dat scoort. Dat was deze zin. Hé, hey, Riek, Riek, Jij, zou ons toch leren... Ja. nou ga je die zou ons wel leren. Mm. Ja. Wat zou dat nou kunnen zijn voor een prachtige prijs? Ik heb, ja, ik vind... nou ja. Het woord dat scoort. Het woord dat scoort. Whee! Nou, we hebben een paar fantastische kandidaten hier. Eh, en wij zitten hier te smunt, echt te zweet in onze smoking, en nou. Paul. Nou. showtrap. Ho, ho, ho, ho, mensen. Wat zou dat toch allemaal aan die telefoon hangen? Laten we eens eh, hallo gaan zeggen. Hallo. Hallo hey, eh, is het voetballen te worden? Hey, moet je even, even je voorstellen, wie ben je? Ja. Ik eh, ben Hans. Hans! bent de enige echte. Hoe is jongen? Ja, hartstikke goed, Gerard. <laughs> Sorry. Eh, maar wat je, wat je zei, je zei voetballen, hè? Ja. Je wilde echt snel cut to cut the shit en voetballen zeggen... Het, ja, het is... Nee, ja, het is, het... nee, hè? Is het niet? Nee, het is geen voetballen. Hoe kan dat nou? Ja, dat staat op het papier. <laughs> Oké, ander keertje. Dag. Goed weekend, hè? Doei. En Paul, hè? ja. Moet toch even wennen. Ja, ik, ik moet ook even wennen wat dat betreft. De boerenkool zit nog steeds zeg maar, tussen mijn tanden. God, die lucht ook. Oh, <laughs> ruik je net? Ja, ja. Ik had een vieze worst erbij. Had je een vieze worst? Ja, dat is echt Echt? Ja, dat is niet lekker. Weet je, zo'n worst dat je een hap neemt, dan denk ik... die valt, straks vast slecht. word je ook zo moeilijk kijken? Ik dacht dat je moeite had met Rob, maar het was dus dat. Nee, Rob en ik gaan prima. Ja, Toen niet over auto's begon, dacht ja, ik toffe vent. Dus, eh, dat ging helemaal goed. Nou, eh, met wie? Met Dirk. Dirk! Hey! Jij bent bij de pinkel, hoor ik al. Ja, ik. En jij hebt hey, Mijn uh, antwoord is fluiten. Fluiten? Fluiten, ja. ja. Ik hoor wel mensen die een beetje met de V zitten, hè? Met voetbal, uh, Ja, en komt de achtergrond. Ja. Nou, die Vertaro het fluiten. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik kan wel weet hè? Ja, dat zou het zeker kunnen zijn. Ja. Maar het is niet goed. Nee, helaas. <laughs> nou, hey, Jammer, Maar eh, toch eh, fijn dat je er was. Ja, perfect, man. Hoi. Het is wel... Ik had eigenlijk al verwacht dat mensen met zo'n spelletje... de meest ranzige woorden gaan opnoemen. Maar wat dat betreft... Ben ja, ik wel echt niet, Nee, ik ben blij met de luisteraars wat dat betreft. Eindelijk. Eindelijk niveau. Hallo. Ja. Met uh, eh, Rapidon Weekend. Hey, met Aan. Dan. U. Volgens mij heeft het iets met eh, twee wielen en eh, trappen en een stuur te maken. Ehm fietsen. Fietsen? Zullen we nog, zullen eens luisteren? Ja, luisteren. Hé, hey, Riek, Riek, Riek, je, zou ons toch leren fietsen? Hmm. Ja. Nou, ga je mee dan? Is dat Pino? Ja. Pino. Hey, Pino. Heb jij hier laatst ook het interne kanaal bekeken? Ja, maar dat is schokkend. Daan, kanaal Daan, we moeten je even vertellen. Eh, we hebben hier een intern kanaal. Kunnen we kijken in lege eh, studio's waar op dat moment even niks gebeurt. En hier verderop wordt dus Sesamstraat opgenomen. Wij zagen dus laatst Pino zonder hoofd. En is het een lekker ding. En een boterham. Nou, het is een vrouw inderdaad. Het is een vrouw. Ja. En ze had laars aan. <laughs> ja. Nou, dat, zag ik toen het hele pak uitging, zag ik dat. En ze zei, hallo Gerard. Wil jij even misschien tussen mijn veren? <laughs> nee. Nou. Het bed van Pino veert trouwens wel mee, dat is wel prettig. <laughs> Maar eh, dan, het is niet goed! Nee! dat is wel weer eh, best jammer, hè? Dat is jammer, hè? Maar ik wens je toch, ondanks alles, en Paul ook, weet zeker, een dampend weekend. Nou, dat moet vast wel goed komen. Bij deze. Oké. Okay. Doei. Doei. Ja, het, zit wel met die F, hè? Die F en V, dat zijn populaire onderwerpen. F en V. F, ja. Ben lid? Nee, ik heb mijn lidmaatschap eh, opgezegd. Okay. Hallo? Hallo? Met wie? Met Peter Faber. Peter! Peter! Hey! hey. Peter Faber? Ja? Zijn nou echt Peter Faber? Jawel. Hebben we ja. gewoon Peter Faber! Nou ja, hey, dag zeg! en dat met dit weer! Ja. Ik heb wel van je genoten van de week op Talpa. Oh, het zal best kunnen. Ik heb het oh. niet gezien. Ik nee, vond je heel goed bij Mama is Boos. Ja, en Schatjes. Ja, oh, fantastische oh, oh. films. Vooral die scène onder de douche. Oh. Maar dat was Peter Faber niet. Nee, hey, maar ben je, geleden. Is het ben je, eet je echt zo en word je ook vaker aan dit... Eh, echt zo. Word je ook vaak aan Peter Faber, de acteur, herinnerd dan? Nou, nou niet meer. Vroeger nog wel. Vroeger wel. Alleen af en toe als je belt met de radio, dan heb je twee van die vervelende mensen die erover beginnen. Ja. Hij belt ook nooit met de radio. Maar, Peter, wie denk jij, wat denk jij wat de weglaat is? Eh, vliegeren. vliegeren. Ja. Jij denkt dat dat piepje vliegeren had moeten zijn. Ik ga even de originele opgave nog een keer. Hé, hey, Riek, Riek, Rick. jij, zou ons toch leren... Ja. Ja, nou, ga je mee dan? waarom denk je het eigenlijk? Uh, nou, ik heb uh, de aflevering gezien. Je hebt hem ge Jij kijkt daar steeds op staat. Wat een eh, onthulling. Oké, nou laten we even horen. Hé, hey, Ricky, je jij, zou ons toch leren vliegen, hè? Ja, vliegen! Het is Oh, Peter! Ja? En je wilt niet weten wat je gewonnen hebt? Nou! Nou, vertel op. Nee, je wil het niet weten. Nee, je wil het echt niet weten. Het is je echt krijgt niet. het niet te weten. Het is echt iets... Eh, nou, zullen we, gewoon, zullen we hem gewoon matsen gewoon, dat we gewoon een cd naar keuze of zo. Nou, ja, dat kan. Is dat leuk? Of een rap radio prijzenpakket wil ik ook wel tegenover stellen. Arbeidsvitamine vlaggetjes. Stuur ik de rekening naar de NPS. En ik naar de AVRO. <laughs> of heb je een cd die je graag zou willen hebben, Peter? Ah, wat, maakt me niks uit. De cd, alles is goed. Oh, dan sturen we een blanco cd naar je toe. Dan mag je er zelf al die grote hits op zetten. Van het merk Platinum is voor jou. Van 80 minuten, 80 <laughs> minuten ruimte voor al jouw platen. Doei. Pik je even mee. Dag Peter. Doei. Goed weekend. Moeten we nou nog hebben over, de, eh, over die plaat nog? Want het is altijd... Oh, ja, ja, ja. Je hebt oh, een plaat waar je echt al... Ik denk al 2,5 uur als de microfoon dicht is over praat. Dus ja, dus wat nee, dat betreft... We moeten het hebben over Ben Volt. Ben Folds is een held. Hij is eh, rasmuzikant. En hij heeft een nieuwe eh, plaat uit. En dat zijn allemaal eh, ja, outtakes, dingen die hij heeft opgenomen voor de gein... en die hij heeft verzameld. En die heeft nu eigenlijk op cd uitgebracht. Want hoe klinkt het als een singer-songwriter... een rapnummer van Dr. Dre onder handen neemt? Nou, dat heeft hij dus gedaan. Je voorstellen Bitches Ain't Shit van Dr. Dre... op een Beatleske manier gebracht door Ben Folds. Dat klinkt zo. Je lacht hier rot trouwens. Bitches ain't shit. Uncock my shit, man. Bitches ain't shit. Uh. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Lick on these nuts and suck the dick. <laughs> Let's get the fuck out after you're done. And I hops in my ride to make a quick run. I used to know a bitch named Eric Wright. We used to roll around and fuck the hoes at night. <laughs> Tighter than a motherfucking gangster beats. And we was ballin' on the motherfucking Compton streets. No. Peep that shit got deep and it was on. Number one song after number one song. Long as my motherfucking pockets was fat, it didn't give a fuck where the bitch was at, but she was hanging with a white bitch doing the shit you do, sucking on a stick just to get a buck or two. In the end, she got meant nothing, and now she's suing cause the shit she be doing ain't shit. She found herself short. conversation for your ass. I once had a bitch named Mandy Mayer. Used to be up in them guts like every day. The pussy was the bomb, had a nigga on spring. I was in love like a motherfucker licking the proton. The homies used to tell me that she wasn't a good. But I'm the maniac in blackness, the snoopiest word. So I figured niggas wouldn't trip with mine. Guess what got gaffled by one time? I'm back in the motherfucking county jail. Six months on my chest, now it's time to bail. I gets released on a hot sunny day. My nigga DOC and my homie Dr. Dre. Scooped in a coupe, Snoop, we got the news. Your girl was tricking while you in the county blues. Ain't been out a second, not ready. I got to do some motherfucking chin checking move up the block as we groove down the block. See my girl's house stray past the clock. Kick in the dough and I look on the floor. It's my little cousin Daz and he's fucking my hoe. I uncocked my shit. I'm heartbroken, but I'm still looked. Man, fuck that bitch. Three, four. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Lick on these nuts and suck a dick. to my ride to make a quick run. I used to know a bitch named Eric Wright who used to roll around and fuck the hoes at night. Tighter than a motherfucking gangster beat. And we was balling on the motherfucking Compton streets. Deep that shit got deep and it was on number one song after number one song. Long as my motherfucking pockets was fat, I didn't give a fuck where the bitch was at, but she was hanging with the white doing the shit she do, sucking all this dick just to get a buck or two. and the answer she got meant nothing, and now she's doing suing 'cause the shit she be. gangster shit. <laughs> Je kan die balls en suck de dick. Ja, helemaal <laughs> Dat Het is juist zo leuk als zo iemand als hij dan zo'n liedje gaat doen, weet je wel. Eh, vooral, ik bekijk de foto van Ben Volt. Hij zit achter een dit is Michiel, Michiel Veenstra, Ja, maar dat vind ik nog lullig van Michiel. <laughs> nee, dat is niet aardig. Eh, maar, dit is een man die zit in, een heel kort broekje... op een, op een pianokruk met een lelijk houthakker shirt. Hij kijkt echt alsof hij... Hallo? Hallo? Hallo wereld? Zo kijkt hij. Met een soort Beatles-kapsel en een echt enorme ziekenfondsbril. Ja, maar wel lachen. Ben dat maakt het zo eh, grappig, ja. nieuwe album is eh, uit en eh, dit wordt de volgende single, volgens mij. Dus we moeten nog even ons plasje ophouden, maar tot die tijd een spannend muziekje. Uit ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Oh. Je had hier een uitleg bij, hè? Ik dacht namelijk dat het <laughs> gewoon een beetje doen was van... nou ja, je kijkt maar, maar er zit dus een theorie achter. Ja, de... zit, zeker een theorie. Nee, we gaan zo meteen dus uh, het volgende chanson... gaan we een plaat draaien die is aangevraagd de afgelopen drie uur. En, nou ja, als het hem wordt, dan gaan we die draaien. Dan krijg je een eh, t-shirt. Je wil eerst nog een andere plaat horen nu, begrijp ja, ik? Ja, is nog even, dan even de spanning opbouwen. Je kent het wel. Oké. Okay. En dan uh, eindigen we het uur met... Uh, sterker nog, we eindigen het programma met... De ik zou kijken wat ik voor je kan doen.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 Feel the weight is off my shoulders as my feet become unstuck. Another good time's on which we do depend. game Simon Web, check ook zijn website. www.simonwebsite.com Coming around again. Nou mensen, tijd voor de laatste plaat in dit programma. Dat is de Ik zal kijken wat ik voor je kan doen request. Ik, ik wou zeggen, het is de... Ik zal kijken wat ik voor je kan oh, doen. Dat doe je leuk. Je zit er helemaal in al, hè? Eh, ja, toch al. het einde van het programma, eindelijk zit je... Nee, geen <laughs> Nou. Zal ik even met mijn vinger langs de korst... Oh, eerst als ik aan die boerenkool zit smeken of ik wil komen... en dan zo Met die worst. Ja. Je kan zo aan de porno, maak je geen zorgen. Ik, eh, ik ga nu langs de record. Als jij even stop roept, dan stop ik. Je gaat nu met je vinger langs? Ja, ik ga met mijn vinger langs. Oh, ik zie het. Ja? <laughs> Schattig. Stop. Schattig ook. Ja. Stop. Ah. Oké, we gaan even bellen. Dat is een goede request ook trouwens. Dan gaan we even bellen met... Eh, Nee, we moeten Dit is de voicemail van Martin Graus. Martin Graus? Ik ben er niet, want ik ben mijn hond aan het africhten. niet likken. Nee, dat vind jij lekker, hè? Ja, Martin, ja dat is vind jij lekker. Spreek het in naar de pieptoon. Dankjewel. Mart, ja, de shit, neemt die gek niet op weer. Spreek wat in. Martin, ehm, ja, je hebt ons geërsemest. Uh, je wilde <laughs> Snoop Dogg horen, nu snap ik hem ineens. <laughs> Wie stonden er nog meer tussen? Ja, ik heb geen flauw idee. Lucille Werner en eh, <laughs> Werner, Jos Brink. Ja. Heel leuk. Ja, nou, dan hebben we nog mazzel met hem. Wordt het gezellig? Ik vind het ontzettend leuk. Nou, eh, binnenkort weer een keer. Eh, als Michiel er hier is. Als ik er niet ben. Ja, daar gezet. Nou ja, goed weekend, hè. Later. Dag. From the depths of the sea, back to the block. Snoop Doggy Dog Funky is the, the, the doc. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cake. Follow me, follow me, follow me, follow me, but you bet not slip. Cause nine tris ain't the years for me to pliz out my grip. So I ain't holding nothing back. And once again, I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact. Cause I never hesitate to put a fool on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangster. What's my name? Yeah, yeah. just to the wild, Creeping and crawling, Nigga, yes yolin. Snoop Doggy Dog in the house with the pound like every day. And I'm right back up in you with Dr. Dre. And like I said, none of y'all can get with this. And none of y'all can with that hit I just dropped. Cause you know it don't stop. Mr. 187 on the undercover cop. Tick tock, now by the clock, just some nuts and a cop. Rob you for your ends, then I kill you blood clocks. And I step through the fog and I creep through the small. Cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy. Oh. likken. Nee, dat vind jij lekker, hè? Ja, dat is, dat vind jij lekker.